heerlijk land van mijn dromen. Ergens hier ver vandaan, waar ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan. daar is steeds vrij. Dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Zwerver, gij vindt daar vrede zieke gij kent geen pijn. Daar wordt geen strijd gestreden. Daar waar mijn broeders nog droomland. Daar is steeds vrede, dus ga met mij mee. Samen naar het heerlijke droom.